Dit is Onderduif Nederwit met het NOS Journaal. Het Amerikaanse de ultraconservatieve republikeinen van de Tea Party... die elke verhoging van het schuldenplafond afwijzen... en die nog veel meer hadden willen bezuinigen. Ook de helft van de democraten stemde tegen. Vooral omdat er geen belastingverhoging voor de rijken is afgesproken. Nu het Huis van Afgevaardigden het akkoord heeft goedgekeurd... moet alleen nog de Senaat het groene licht geven. Dat levert naar verwachting geen problemen op... De stemming staat gepland voor morgenmiddag om 6 uur Nederlandse tijd. Op het Alkmaardermeer in Noord-Holland is een explosie geweest op een speedboot. Twee andere boten in de buurt raakten ook beschadigd. Volgens de politie zijn 10 tot 15 mensen in het water terechtgekomen. Iedereen is gered, al zijn er wel 9 gewonden, onder wie 5 kinderen. Een vrouw en een kind zijn naar het brandwondencentrum in Beverwijk gebracht. Meteen na de explosie, vlakbij het eiland de Wouden schoten plezierjachten en andere boten te hulp om mensen uit het water te halen. Hulpdiensten rukten met groot materieel uit. De oorzaak van de ontploffing op de speedboot is nog niet bekend. De vader van de overleden zangeres Amy Winehouse gaat een afkikkliniek oprichten, de Amy Winehouse Foundation. Hij zoekt daarvoor steun van de overheid en werkt samen met de bestaande afkikklinieken om dubbelwerk te voorkomen. Afkeerklinieken in Groot-Brittannië zijn bijna altijd van de gemeente met lange wachtlijsten. Of het zijn privéklinieken die voor de meeste Britten niet te betalen zijn. Volgens Mitch Winehouse zijn er honderdduizenden jonge verslaafden in zijn land die met goede hulp een normaal leven zouden kunnen leiden. Zijn dochter Amy worstelde jarenlang met een drugs- en alcoholverslaving. Ze stierf anderhalve week geleden in haar huis in Londen. De uitslag van het onderzoek naar haar doodsoorzaak wordt later deze maand verwacht. Dan het weer, vrijwel onbewolkt en minima rond 13 graden.